Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Het ram komt rond deze tijd weer op gang, dat zegt vervoersbedrijf GVB. Het kan nog wel even duren voordat alles weer volgens dienstregeling rijdt. Rond een uur of negen vanochtend kwam het metroverkeer stil te liggen... door een computerstoring in het verkeersleidingssysteem. Maandag reden er ook een tijd geen metro's in Amsterdam. En toen was de oorzaak een stroomstoring. De GVB onderzoekt of beide storingen met elkaar te maken hebben. Turkije zegt de naam te weten van de terrorist die de aanslag op nachtclub Reina in Istanbul heeft gepleegd. De man is nog niet gepakt. Bij de aanslag die IS heeft opgeëist werden tijdens nieuwjaarsnacht 39 mensen gedood. 70 mensen raakten gewond. In Frankrijk is een populair vitamine D-middel voor baby's uit de handel genomen na de dood van een pasgeboren kindje. Na het toedienen van het middel met een pipet kreeg de baby hart- en ademhalingsproblemen en overleed kort daarna. Onderzoek moet uitwijzen of er een verband is tussen het middel en de dood van de baby. Indonesië heeft alle militaire banden met Australië verbroken. Aanleiding zou de vernedering zijn van Indonesiërs op een Australische vliegbasis. Daar hing een pamflet waarop de Pancasila, dat zijn de vijf basisprincipes van de onafhankelijke Indonesische staat, belachelijk werd gemaakt. Australië zegt de zaak serieus te gaan onderzoeken. Ron Jans vertrekt na dit seizoen bij PEC Zwolle. De 58-jarige trainer wil zijn contract niet verlengen... omdat hij een nieuwe uitdaging wil. Jans is bezig aan zijn vierde seizoen bij Zwolle. In 2014 won hij de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Dit seizoen gaat het minder met PEC. De club staat 16e in de eredivisie. Maar volgens Jans is dat niet de reden van zijn vertrek. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Daarbij kan ook natte sneeuw voorkomen. Tussendoor schijnt de zon geregeld en het wordt tussen de 4 en 8 graden.